en schreeuwde allerlei complotteksten. En hij streamde het allemaal op social media. Licht staat beneden aan. Daar gaat het licht uit. Kijk, ze hebben door dat we er zijn. NSD, Volgens de politie in Den Haag werd hij door de beelden herkend en opgepakt. Dezelfde man zou vorige maand ook zijn aangehouden bij het huis van demissionair minister De Jonge. Het was vannacht weer onrustig in Kazachstan. Al dagen is het daar een chaos. Mensen zijn woedend over de hoge prijzen bij het tankstation en de armoede in het land. Op veel pleinen wordt gedemonstreerd. De president van Kazachstan heeft hulp gevraagd aan buurlanden zoals Rusland. Staat bij jou een tripje naar Engeland op de planning... dan hoef je voordat je die kant op gaat geen coronatest meer te doen. Volgens premier Johnson kwamen er door die regel minder mensen naar Engeland... waren vooral Britse reisorganisaties helemaal niet blij mee. En jij droomt misschien ook alweer van een festival. Drankje in de zon, dansen met je vrienden. Nou, op Coachella in Amerika, een van de grootste festivals ter wereld, is de line-up nu rond. Het leek erop dat rapper Travis Scott een van de hoofdacts zou zijn. Maar die plek is volgens Amerikaanse media nu ingenomen door deze artiest. Kanye West dus. Er was een petitie gestart om Travis niet te laten optreden. Vorig jaar ging het bij een van zijn shows compleet mis. Meerdere mensen overleden of kwamen om door geduw en gedrang in het publiek. Op Coachella treden dit jaar ook Frank Ocean, Swedish House Mafia en Billie Eilish op. Het weer, pas op als je de weg op gaat. Het kan glad zijn. Straks wordt het droog en er is aardig wat zon vandaag bij gaat of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N207 vanuit Alve aan de Rijn naar Hillegom. Daar tussen Rijnsaterswoude en de aansluiting met de A4 2 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd.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 ligt voor winkeliers nu op ruim 2 miljard euro, meldt het AD. Online bestellingen en de mogelijkheid om spullen bij de winkel af te halen... compenseren het omzetverlies maar voor een klein deel. Een aantal deskundigen pleit in de Telegraaf voor een betere informatiecampagne over boostervaccins. Ze maken zich zorgen nu de animo voor een extra prik minder groot lijkt te zijn dan gehoopt. En tennisser Novak Djokovic mag Australië niet in. Zijn visumverzoek is door de autoriteiten verworpen. Djoko dacht dat hij aan een medische vrijstelling... voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd genoeg had... maar de autoriteiten gaan daar niet in mee. Het weer, straks schijnt de zon geregeld. Het blijft bijna overal droog bij 5 tot 6 graden. remember the sickness was forever.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 Like a bolt out of the blue. Fate ¡Gracias! There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. must your ass right now. Mix. als enige merken die ik rook. alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die Thomas geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty.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 Fijne kerstdagen. jullie allemaal fijne dagen en een